en voor ongeveer 72 effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en één prik is voldoende. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Van alle Nederlanders gelooft 11 dat het virus bewust is ontwikkeld. Van de forumkiezers wil ook ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor forumkiezers. Dat is het thema immigratie en asiel. In Moskou hebben meer dan 9000 mensen de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov herdacht. Die werd zes jaar geleden vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Op de brug waar dat gebeurde zijn veel bloemen gelegd. Er is elk jaar een herdenkingsmars door de straten van Moskou... maar die was nu vanwege corona door het stadsbestuur verboden. Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen zijn in de Ierse hoofdstad Dublin zeker 23 mensen opgepakt. Relschoppers raakten slaags met de politie, drie agenten raakten gewond. De politie zegt dat er al rekening werd gehouden met geweld... omdat de rellen waren aangekondigd op sociale media. Ondanks de verhoogde politieinzet kwamen er toch nog honderden mensen samen in het centrum van Dublin. Het weer, het is op veel plaatsen mistig, waardoor het zicht lokaal slecht kan zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland met uitzondering van het zuidoosten. In het loop van de ochtend verdwijnt de mist. Het blijft op veel plaatsen grijs, hier en daar ook wat zon en het wordt 6 tot 12 graden.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 Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. you finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no no one else, nothing else but you and I. is not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or simmer down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't me, it ain't you, it's only us, us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here with me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.